Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Oranje in Hongarije bekijken, dan moet je snel zijn. We weten zeker dat het Nederlands elftal als groepswinnaar de achtste finale zien gaat. En 1300 supporters hebben al kaarten voor die wedstrijd in Budapest. De rest komt snel online, zegt de KNVB. En alle overige kaarten die worden beschikbaar gesteld via euro2020.com. Eh, dus mensen die geïnteresseerd zijn in kaarten kunnen zich daar melden. En verder vooruitkijken, de halve finale en finale staan gepland in Londen. Maar de regering daar wil die wedstrijden waarschijnlijk zonder publiek spelen. Mocht de UEFA willen uitwijken, dan is Nederland beschikbaar. Ja, ik wil altijd alles doen. En eh, eh, ik geloof niet dat er iemand is die geen, eh, geen EK-finale wil organiseren. Maar dat is nog wel drie stappen weg van waar we nu zijn, denk ik. In Antwerpen is een deel van een nieuw schoolgebouw ingestort. Er liggen mensen onder het puin. De brandweer heeft tot nu toe een tiental mensen kunnen bevrijden... maar er liggen nog meer slachtoffers onder dat puin. Meer dan 30 jongeren hebben van de gemeente Zandvoort een gebiedsverbod gehad. De jongeren waren woensdag betrokken bij een grote vechtpartij op het strand. Meer dan 100 mensen gingen met elkaar op de vuist. De politie verwacht dat ze de komende tijd nog meer vechters achterhalen. En het is al drie maanden geleden dat we naar de stembus gingen. Maar een nieuw kabinet hebben we nog niet. Informateur Mariette Hamer gaat daarom iets nieuws proberen. Ze zit nu met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie tegelijk aan tafel. Volgens verslaggever Wilco Boom zouden deze partijen er inhoudelijk best uit kunnen komen. Maar schiet dit verder nog niet echt op. VVD, CDA willen niet met twee linkse partijen in het volgend kabinet. Maar die twee linkse partijen, PvdA en GroenLinks, die willen niet zonder elkaar. Nou, eh, D66 wil dan ook nog eens niet met de ChristenUnie. Dus dat maakt het allemaal heel erg moeilijk. En daarom heeft Hamer ze vandaag alle zes tegelijk aan tafel gevraagd... in de hoop dat er iets gaat bewegen. Het weer dan Er komen pittige buien over vanuit het zuiden... met bliksem, veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen dan is het droog, zie de zon ook af en toe... en het wordt iets koeler, rond de 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar 30 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Twee uitzonderingen, de A6 Muiden-Lelystad... tussen knopende Almere en Lelystad bijna 10 minuten.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 Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo veo glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco. Ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar.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 Ook is een bouwstijger omgevallen. Een onbekend aantal mensen ligt nog onder het puin. Forensisch accountants hebben in een eerste onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor integriteitsschendingen bij de deal tussen Siebert van Linden en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. FNV organiseert donderdag 1 juli stakingen in de kinderopvang. Hoeveel werknemers meedoen en hoeveel ouders en kinderen er iets van gaan merken is nog onduidelijk. Het weer broeierig warm met maxima tussen de 23 en 31 graden. De komende uren trekt vanuit het zuiden onweer over het land. Mogelijk met forse hagel en zware windstoten.